Morat Roakili met het NOS Journaal. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. Deze week bleek dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de pijlers. Het was niet duidelijk of de brug wel veilig was. De gemeente moet nog beslissen of de brug zonder kap wel veilig genoeg is... of dat hij helemaal wordt afgebroken. Onder de brug lopen het spoor en de A12. Floris Maljers, oud-bestuursvoorzitter van Unilever, is overleden. Maljers was behalve bij Unilever ook werkzaam bij veel andere multinationals... zoals KLM, Philips en ABN AMRO. Hij werd geregeld door het kabinet ingeschakeld als bemiddelaar... bij lastige economische kwesties. Als mentor begeleidde hij verder koning Willem-Alexander... bij zijn introductie in het bedrijfsleven. Floris Maljers was 89 jaar. De OPEC verlaagt voorlopig de olieproductie niet. In oktober sneed het kartel van olieproducerende landen nog flink in de productie... wat tot een hogere olieprijs leidde en verontwaardiging in het Westen. Gisteren werd een prijsplafond van westerse landen van kracht voor Russische olie. En de Europese Unie boycott met ingang van morgen de aanvoer van Russische olie via het water. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen waarschuwt dat Europese bedrijven op achterstand gezet kunnen worden door een Amerikaans economisch beleidsplan. De VS heeft bijna 400 miljard dollar uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. Eerder noemde de Duitse minister van Financiën dat al bijzonder protectionistisch. Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk Polen met 3-1. De kwartfinale van Nederland tegen Argentinië is vrijdag om 8 uur. Het weer dan. Eerst droog, later in het zuidoosten regen. In Limburg mogelijk motsneeuw. Het blijft een graad of twee. In de Limburgse heuvels kans op wat sneeuw. En morgen af en toe ligt regen of motregen. Temperatuur tussen de 2 en de 6 graden.